20 miljard euro. Pas als de uiteindelijke datum van de beursgang in zicht komt, wordt er een eerste prijs voor de aandelen bekendgemaakt. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van de Common Linnets kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers en de 37 verschillende vakjuries. De tweede halve finale van het Songfestival is donderdag. En de finale is zaterdag. Het is het tweede jaar op rij dat Nederland de finale bereikt. Vorig jaar had Anouk die eer met Birds. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Het koelt af tot 9 graden. Overdag eerst bij zee wat buien, later ook weer in het binnenland. Er is ook ruimte voor de zon, het wordt 15 tot 17 graden.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 Nederland staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van de Common Linnets kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers en de 37 verschillende vakjuries. Zuid-Afrika gaat vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat het ANC opnieuw gaat winnen. Maar door de corruptieschandalen rond president Zuma zal die overwinning minder glans hebben dan vorige keren. Een klein maar fanatiek deel van de ANC-aanhang stemt waarschijnlijk op Julius Malema die uit de partij werd gezet. Vooral veel jongeren zullen kiezen voor de Democratische Alliantie, de belangrijkste oppositiepartij van de blanken en de kleurlingen. De Chinese internetwinkel Alibaba heeft officieel een aanvraag voor een beursgang in New York ingediend. Daarmee wordt naar verwachting meer dan 15 miljard euro opgehaald. Het zou wel eens de grootste beursgang kunnen worden die ooit in de VS is gedaan. Alibaba is niet zo bekend als Facebook, maar in het bedrijf gaat meer geld om dan bij Amazon.com en eBay. De burgemeester van Bolivia's grootste stad, Santa Cruz, is diep door het stof gegaan... omdat hij bij een journaliste zijn handen niet thuis kon houden.